Dielke Deertstra met het NOS-journaal. Tienduizenden Amerikanen dat 50 jaar geleden vrijheidsmarsen bloedig werden neergeslagen. Op 7 maart 1965 was in Selma de eerste van drie marsen. Zo'n 600 zwarte Amerikanen eisten gelijke burgerrechten. Politiemensen en blanke racisten vielen de betogers aan. En tientallen demonstranten raakten gewond. President Obama hield vandaag een toespraak bij de herdenking. Boko Haram in Nigeria heeft trouw beloofd aan de islamitische staat en IS-leider Baghdadi. Boko Haram strijdt sinds 2009 voor een islamitische staat in Nigeria. de gevechten hebben zich inmiddels verspreid naar buurlanden. IS heeft banden aangeknoopt met militante moslimgroepen in heel Noord-Afrika en het Arabisch Schiereiland. Twee van de drie doden die in een huis in Etteleur zijn gevonden zijn geïdentificeerd. Het gaat om een 41-jarige man en zijn dochter van negen. Buurtbewoners hebben tegen Omroep Brabant gezegd dat er een Turks gezin woont. De ouders zouden van plan zijn te scheiden. De politie heeft de moeder van het dochtertje gesproken. Het is niet bekend waar zij was op het moment van het drama. Nepal is weer bereikbaar via de lucht. De enige luchthaven van het land was sinds woensdag gesloten door een ongeluk met een toestel van Turkish Airlines. Het toestel moest worden geborgen en dat duurde vier dagen. Duizenden passagiers konden niet vertrekken uit Nepal. Onder hen zijn 16 leerlingen van een school uit Raalte. Ze kunnen waarschijnlijk morgen weg. In de eredivisie heeft PSV makkelijk gewonnen van Go Ahead Eagles. Het werd in Deventer 3-0 voor de club uit Eindhoven. Heerenveen is met 1-0 te winnen bij ADO Den Haag. En Vitesse leek met 1-0 te gaan winnen van Heracles. Maar in de blessuretijd wist de ploeg uit Almelo toch nog gelijk te maken. Cambuur verloor met 6-1 van Pek Zwolle. Het weer dan nog. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 3.